Jobboot met het NOS Journaal. De autoriteiten onmiddellijk het gebruik van antibiotica moet verminderen. Ze gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. Veel gebruikers worden benaderd voor het maken en uitvoeren van een plan om het gebruik van antibiotica te verminderen. Boeren die niet meewerken kunnen rekenen op een boycott van hun producten. De beroepsvereniging van tandarts is verbijsterd dat een Kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. Uit een onderzoek blijkt dat de tarieven bijna 10% zijn gestegen. De tandartsen zeggen dat het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit ondeugdelijk is uitgevoerd. Ze bereiden juridische stappen voor. Een speciaal bankenteam onderzoekt de mogelijke bankfraude in Nederland. Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat cybercriminelen hebben geprobeerd geld van zakelijke rekeningen te stelen. Ze zouden tussen 60 miljoen en 2 miljard euro hebben willen wegsluizen van zeker 60 banken, waaronder twee Nederlandse. Minister opstelde zegt dat het bankenteam vandaag meteen aan de slag is gegaan. De politie in Brabant heeft vijf mannen opgepakt die worden verdacht van het stelen en doorverkopen van harde schijven. Dat gebeurde in samenwerking met een particulier onderzoeksbureau. Het is voor het eerst dat er succes wordt geboekt door samenwerking van zo'n bureau en de politie. Een Duitse rechter heeft in hoger beroep bepaald dat het besnijden van jonge jongens op religieuze gronden gelijk staat aan zware mishandeling. De zaak was aangespannen tegen een arts die op verzoek van islamitische ouders een vierjarig jongetje had besneden. Het kind kreeg enkele dagen na de operatie bloedingen. Op Wimbledon is Robin Haase in de eerste ronde uitgeschakeld. De tennisser werd in vier sets verslagen door de Argentijn Del Potro, de nummer 9 van de plaatsingslijst. Het weer vannacht vanuit het westen bewolking, morgen af en toe een bui, in de middag ook periode met zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuiden. Donderdag zonnig en 25 graden. Dit was het NOS.